送的。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 Hongarije heeft in het westen van het land de noodtoestand uitgeroepen... nadat een giftige modderstroom zeven dorpen had overspoeld. Tenminste drie mensen zijn om het leven gekomen... toen de dam van het slipreservoir van een aluminiumfabriek het begaf... en straten en huizen onderliepen. Zo'n 80 mensen worden in het ziekenhuis behandeld voor brandwonden... en 400 bewoners zijn geëvacueerd. De Russische Nederlander André Geim heeft de Nobelprijs voor de natuurkunde gewonnen... samen met Konstantin Novoselov, een Russische Brit. Ze krijgen de prijs voor hun baanbrekende experimenten met het nieuwe materiaal graphene, waarvan Geim overigens ook de ontwikkelaar is. Graphene is een structuur vergelijkbaar met kippengaas... en is maar één koolstofatoom dik. Ook is het honderd keer sterker dan staal, extreem licht, doorzichtig... en het geleidt elektriciteit. Het zit onder meer in touchscreens, gassensoren en zonnecellen. De prijswinnaars werken aan de Universiteit van Manchester in Engeland en Geim is ook bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Nijmegen. De Nobelprijs voor de natuurkunde bedraagt ruim een miljoen euro. De Indonesische president Yono ziet op het laatste moment af van zijn staatsbezoek aan Nederland. Als belangrijkste reden noemt hij het kort geding dat vanmiddag in Den Haag dient. De zuid molukse regering in ballingschap eist daarin dat Yono bij aankomst in Nederland direct zou worden opgepakt. Wegens mensenrechten schendingen en zware mishandeling. Yono noemt dat een belediging voor Indonesië. Hij zou morgen in Nederland aankomen. Op het programma stonden onder meer ontmoetingen met de koningin en premier Balkenende. De Franse beurshandelaar Jérôme Kerviel is veroordeeld tot drie jaar cel voor een van de grootste beursfraudezaken in de geschiedenis. Ook moet hij 4,9 miljard euro terugbetalen aan zijn voormalige werkgever, Société Générale. Dat is het bedrag waarmee hij speculeerde op de beurs. De rechtbank in Parijs heeft de Fransman schuldig bevonden aan computerfraude en vervalsing. De advocaat van Kerviel zegt dat hij tegen de uitspraak in beroep gaat. Het weer, afwisselend wolken en zon en 18 tot 20 graden.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 zee van muziek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 I got you all oh, figured out.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 but there's nothing to say.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 troubles, that's what you do.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 is my trouble. That's what you do. Voel het ritme van de herfst.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 106.9 ZFN